Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten door twee gewapende mannen op een motor. Het gebeurde afgelopen zaterdagavond in een plaatsje zo'n 200 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De man van 45 had een bierbrouwerij in Colombia. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Mogelijk ging het om een poging tot een overval of werd hij afgeperst, zegt de politie. Volgens Colombiaanse media was de man erg geliefd. Zo was hij zeer betrokken bij het welzijn van de gemeenschap... en gaf hij banen aan mensen die het het hardst nodig hadden. Rusland lijkt te zijn begonnen aan het verwachte nieuwe offensief in Oost-Oekraïne, melden de Oekraïnse strijdkrachten. Russische troepen zouden hebben geprobeerd door de Oekraïnse verdedigingslinies te breken in de regio's Kharkov, Lugansk en Donetsk. Dat is volgens Oekraïne nog niet gelukt. De verdediging zou hebben stand gehouden. Ook om de havenstad Mariupol wordt nog altijd gevochten. De Amerikaanse president Joe Biden is voorlopig niet van plan om Kiev te bezoeken. De Oekraïense president Zelensky had hem daartoe opgeroepen. Mochten die plannen er ooit wel komen... dan zal dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet van tevoren bekend worden gemaakt. Andere westerse leiders hebben wel al een bezoek gebracht aan Kiev... zoals de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer en de Britse premier Johnson. Tientallen bezoekers van het attractiepark Slagharen in Hardenberg... hebben vanmiddag vastgezeten in de Eagle. Door een storing bleef de attractie van zo'n 30 meter hoog op 10 meter hoogte hangen. Er zaten 54 mensen in. Na een uur konden ze met een hoogwerker naar beneden worden gehaald. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de storing in Slagharen is niet bekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 2 tot 8 graden. Komende dag weer een zonnige dag met hier en daar wat lichte bewolking. Het wordt dan zo'n 16 tot lokaal 20 graden.